Eefje kunnen met het NOS Journaal. De leefomstandigheden in het Moria-vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos zijn zo slecht dat kinderen er zelfmoord proberen te plegen. Dat zegt de Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie stelt dat het kamp het toneel is van extreem dodelijk geweld, overbevolking en weerzinwekkende leefomstandigheden. In het Moria-kamp zitten ongeveer 8000 mensen, terwijl het voor 2000 vluchtelingen bedoeld was. Sommige mensen zitten er al jaren. Het wiskunde-examen van een leerling van de Rientjesmavo in Maarsen moet opnieuw worden beoordeeld. De rechter heeft dat bepaald. De jongen had één fout te veel en haalde daardoor zijn examen niet. Zijn vader stapte met succes naar de rechter... omdat twee correctoren het niet eens waren over het antwoord op een opgave. De een gaf er één punt voor, de ander twee. Een derde corrector moet nu bepalen of hij alsnog dat tweede punt verdient... en zijn VMBO-diploma kan halen. De jongen heeft zich al ingeschreven voor een vervolgopleiding. De rechtbank in Madrid heeft een verzoek van Jos B. afgewezen om hem voorlopig vrij te laten. B's Spaanse advocaat deed dat verzoek omdat de verdachte in de zaak Nicky Verstappen volgens hem vrijwillig naar Nederland wil reizen, meldt Dagblad de Limburger. B. werd zondag gearresteerd in een bos in het noordoosten van Spanje. De man die gisteren in Naaldwijk op straat met een mes stond te zwaaien is een 28-jarige Syriër. Hij woont in Zweden, maar was in Nederland om familie te bezoeken. Familieleden waarschuwden de politie dat de man verward de straat op was gegaan en een mes bij zich had. Ze waren bang dat hij zichzelf of anderen iets aan zou doen. Agenten spraken hem aan en zeiden dat hij het mes moest laten vallen. Toen hij daar niet op reageerde werden waarschuwingsschoten gelost. De Syriër raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. Hij is aangehouden voor bedreiging. Het weer het klaart op veel plekken op. Vannacht neemt de bewolking vanuit het zuidwesten weer toe.